Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers van de crash met een Boeing 737 in Ethiopië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er was vanmiddag enige tijd onduidelijkheid over Nederlandse doden bij de vliegramp, mogelijk door verwarring van de woorden Dutch en Deutsch. Het toestel stortte vanmorgen neer met 157 mensen aan boord, kort na het opstijgen vanaf de hoofdstad Addis Ababa. Niemand heeft de ramp overleefd. Turkije heeft drie journalisten van prominente Duitse media het land uitgezet. De correspondenten voor de omroepen ZDF en NDR en de krant Tagesspiegel krijgen geen nieuwe perskaart. En die is nodig om in Turkije te mogen werken. Hij werd niet eerder geweigerd aan een verslaggever van een groot Europees medium. De Turkse regering heeft geen reden gegeven. In Amsterdam hebben zeker 35.000 mensen meegelopen in een klimaatmars. Volgens de organisatie zelfs 40.000. De deelnemers liepen na een manifestatie van de Dam naar het Museumplein. Veel deelnemers aan de mars hadden spandoeken of protestborden bij zich. In Limburg rijden tot zeker half negen vanavond bijna geen treinen uit voorzorg vanwege de wind. In Noord-Brabant is op verschillende plaatsen schade aan het spoor of aan de bovenleiding. En ook op andere plaatsen waren er problemen. In Goes waaide een dak van een huis en in Geldrop is een man gewond geraakt toen een boom op zijn auto viel. De wind neemt nu af. Code oranje is inmiddels ingetrokken. En er is niet veel veranderd in de klassering in de eredivisie. Feyenoord, dat derde staat, speelde gelijk bij Vitesse, 1-1. AZ, dat vierde staat, speelde ook gelijk bij PEC Zwolle, 0-0. En FCM e Heracles werd 1-1. Het weer. De komende uren neemt in het zuiden de wind geleidelijk af. Verspreid vallen buien. In het noorden kans op natte sneeuw. Morgen buien en vanaf het middaguur veel wind langs de kust...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 Wat een show! Voor hen die er niet bij konden zijn, een drietal songs van Kies. Ik opende met You Look Good in My Shirt, maar ook Till Summer Comes Around en Days Go By staan klaar. Ik wens je weer veel luisterplezier. In dit eerste uur ook de vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand, de original van de week en uiteraard ook aandacht voor muziek uit eigen land. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Van Dale Watson is het album Call Me Lucky verschenen. De Dump Song is de eerste sing die als clip is uitgebracht. Het album is geproduceerd in de legendarische Sun Studio van Sam Phillips... Tupelo, Mississippi en A57 Fairlane is op single uitgebracht en mijn favoriete track. is heaven to me. They don't like that no more. Sure, don't like that for sure. So much so much more. Hey, that's heaven, and that's heaven to me. I can see their envy, I can feel their yearning. Cause I felt that envy and I've yearned the same. Oh, my baby, in a 57 fair lane. That's heaven, and that's a heaven to me. below Mississippi a below Mississippi a That's heaven, and that's heaven to me. Het is een beetje bitter. Een beetje zoet en je voelt je meteen thuis in de platencollectie van je grootouders. Hun debuutalbum Devil's Run werd opgenomen in Toronto in de zomer van 2018. Nu is het net uit. Nicolette en de Nobodies met Roses. Suzy Boggess begon haar loopbaan als rondtrekkend artiest en werd vervolgens aangenomen als zangeres in Dollywood. Nadat ze in 1987 een platencontract kreeg, brak ze door met country. Na de eeuwwisseling maakte ze een overstap naar de jazz. In 1989 nam ze de Merle Haggard song Somewhere Between op.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 County fair, she had long blonde hair. I saw her sitting over there by the tilt-a-whirl. I was a small town country boy, like raising hell and making noise. She was uptown Dallas cool. I had a truck, I took a chance, I made her smile, I hit the gas. and We broke a few rules. van deze week. Fishing in the Dark is van de Nitty Gritty Dirt Band. Het werd uitgebracht in juni 1987 en bereikte de eerste plaats in de States en Canada. Nadat het beschikbaar was voor digitale download in 2015... zijn er meer dan een miljoen digitale kopieën verkocht. Crossroads, nummer 1 country hit. Lazy yellow moon coming up tonight, shining through the trees. Crickets are singing and lightning bugs are floating on the breeze. Baby, get ready. Across the field where the creek turns back. even wachten op het nieuwe album van John Townes Earl. Gelukkig hebben we met Ain't God No Money al wel een voorproefje in huis. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zoek je de roots van Amerikanen? Dan heb je die nu gevonden. De Haagse band Rack Mop brengt de honky-tonk, hillbilly en western swingmuziek van weleer tot leven. Ain't that a shame? 2008 werd Ragmop opgericht en de mannen van Ragmop vonden elkaar in hun liefde voor deze muziek uit de jaren 30 en 40, waar iedereen vrolijk van wordt, maar met een melancholieke ondertoon. Ragmop speelt voornamelijk repertoire van Bob Wills en Hank Williams, hun grote helden. Maar ook nummers van Johnny Cash komen voorbij. We luisteren nog naar Old Melodies en I Still Miss Someone. Dit was het blokje Country uit eigen land.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 Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Like a sparrow miss fly. like the moon would miss night. Like a flower miss dew. That's how I'd miss you. Like a mother'd miss a baby. Like a cowboy'd miss his lady. Like the sky would miss blue. That's how I'd miss you. You're the cream in my coffee. You're the yes to my maybe. You're the wind in my sail. A lullaby to my baby. Like a song would miss music music. Like a singer in miss song. Like Johnny missed you. That's how I miss you. cream in my coffee. You're the grits to my gravy. You're the wind in my sail. A lullaby to my baby. Like a song would miss music. Like a singer would miss song like Johnny miss June, That's how I miss you. Like a bell would miss ringing. Like a bird would miss singing. Like Johnny miss June. That's how I'd miss you. like Johnny Miss you. That's how I miss you. In de achterliggende periode heb ik al eens een song van Larissa Tormi gedraaid. Deze Russische dame liep een Ier tegen het lijf en is sindsdien in Ierland woonachtig. The Big Man is haar nieuwe single.